Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Mensen die vanuit Jemen naar Nederland vluchten... krijgen niet automatisch meer een verblijfsvergunning. De eisen zijn aangescherpt omdat het volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... wat veiliger is geworden doordat er minder wordt gevochten in Jemen. Journalisten, activisten en politici die kritisch zijn op de autoriteiten... krijgen juist snellere verblijfsvergunning. Jemen wordt al jaren verscheurd door een burgeroorlog. Het Utrecht Studentenkoor heeft de sociëteit tot 31 maart gesloten. Dat meldt de studentenvereniging op de website. Vorige week lekte een powerpoint met namen en foto's van 30 vrouwen van het UVSV uit. Dat is de vrouwelijke tak van het koor. leden van het USC hadden die zogeheten grietenlijst opgesteld... waarin ze de vrouwen beoordeelden op hun uiterlijke en seksuele prestaties. De vereniging zegt dat er duidelijk meer maatregelen nodig zijn om dit soort acties te voorkomen. Een onbekend aantal leden is geschorst en een paar ouders zeggen aangifte te doen. Ronnie Flex roept zijn fans op om morgen naar Rotterdam te komen... voor een protest tegen zijn voormalige platenlabel. De artiest vindt dat er misbruik van hem is gemaakt... door hem op jonge leeftijd een slecht contract te laten tekenen. Ronnie Flex probeerde ze gelijk te halen via de rechter... maar die zaak verloor hij vorige maand. Flex was meerderjarig toen hij het contract tekende. De artiest werd beroemd door het nummer Drank en Drugs... dat op zijn eerste album staat. Het tv-programma Opsporing Verzocht komt morgen live vanuit Terborg onder Doetinchem. In die plaats werd meer dan 20 jaar geleden Tony Terhorst doodgeschoten. Het tv-programma hoopt dat er bruikbare tips binnenkomen in de cold case-zaak. De broer van Tony gelooft sterk dat andere inwoners van de stad meer weten over de moord. Het weer vannacht af en toe opklaringen en daalt de temperatuur landinwaarts naar een graad of 4. Aan de kust blijft het iets zachter.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 true have a little patience 下。 shackles.

ZFM. future.